Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het tentenkamp in Amsterdam-Osdorp moet weg. De rechter vindt dat het onveilig wordt in het kamp... waar tientallen uitgeprocedeerde asielzoekers verblijven. Er is volgens de rechter kans op maag- en darminfecties... omdat er steeds meer asielzoekers en tenten bijkomen. Ook veroorzaakt het tentenkamp overlast voor de buurt. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam wil het kamp daarom weg hebben... en heeft eerder al tijdelijke opvang voor de asielzoekers gevonden in elf andere gemeenten. Het tentenkamp wordt waarschijnlijk vrijdag ontruimd. De Franse bank BNP Paribas heeft een belang van ruim 4% genomen in SNS Reaal. De aandelenkoers van de Nederlandse bank en verzekeraar is na de opening van de beurs omhoog geschoten en stond om 10 uur bijna 4% hoger. In Parijs verliest BNP juist meer dan een procent, omdat beleggers zich afvragen waarom in SNS Reaal wordt geïnvesteerd. SNS kampt met forse verliezen op de vastgoedportefeuille en kan de staatssteun uit 2008 niet terugbetalen. Werkenden met een laag inkomen gaan er volgend jaar iets op achteruit. Mensen met een midden- of hoger inkomen kunnen op hun loonstrookje een hoger bedrag verwachten. Dat blijkt uit berekeningen van salarisverwerker ADP. Wie minder dan 750 euro bruto verdient, krijgt in januari netto tot 11 euro minder. Boven de 1750 euro bruto komt er netto maximaal 39 euro bij. In de berekeningen zijn de nieuwe belastingregels verwerkt, maar nog niet de nieuwe pensioenpremies. Die worden volgende maand pas bekend. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn bij twee bomaanslagen 34 doden en meer dan 80 gewonden gevallen. Volgens de staatstelevisie waren de bommen verstopt in twee auto's die op een drukbezocht plein geparkeerd stonden. Om kwart voor zeven plaatselijke tijd werden ze tot ontploffing gebracht. In de wijk van Damascus wonen veel christenen en druzen die overwegend achter president Assad staan. Het weer, veel bewolking met af en toe zon. Vooral in de kustgebieden kan er een bui vallen. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd op onder meer de A15 tussen Rozenburg en Ridderkerk. En op de A16 tussen Breda en de Belgische grens.